Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Defensie sluit morgen wegen af in Den Haag... om te voorkomen dat protesterende boeren met hun tractoren... het gebied rond het Binnenhof oprijden of een winkelgebied komen. Omdat de politie zelf geen zwaar materieel heeft dat de trekkers tegen kan houden... heeft Den Haag de hulp van het leger ingeroepen. In Maastricht hebben honderden boeren bij het provinciehuis geprotesteerd tegen de stikstofmaatregelen van de provincie. Ze willen dat die worden opgeschort. Morgen willen de boeren eerst gaan demonstreren bij het RIVM in Beeldhoven. Dat instituut heeft de stikstofmetingen gedaan. En daarna willen ze dus weer naar Den Haag. Russische troepen nemen posities in tussen de Turken... die vorige week een offensief begonnen... en Syrische militairen die een gelegenheidscoalitie hebben gesloten... met Koerdische milities. Tot een week geleden waren daar Amerikaanse militairen gestationeerd. De Russen zeggen dat ze een confrontatie tussen de Turken en de Syriërs willen voorkomen. Er is uitzicht op een akkoord over de brexit als de EU en het Verenigd Koninkrijk het vandaag nog eens worden over de details van de uittredingsovereenkomst. EU-onderhandelaar Barnier heeft dat gezegd. De Brexitdatum is 31 oktober. In Brussel wordt rekening gehouden met nieuw uitstel. En het gezin dat de politie gisteren in een boerderij ontdekte... bestaat uit een vader en vijf volwassen kinderen. Het leidde negen jaar een afgezonderd bestaan in provisorische ruimtes. Een aantal van de aangetroffen kinderen tussen de 18 en 25... is niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. De moeder is al geruime tijd geleden overleden. Een man van 58 die is opgepakt in Ruinerwold is niet de vader van het gezin, zoals eerder werd bericht. Wat zijn rol was, wordt nog onderzocht, maar hij maakt wel deel uit van het gezin. Hij is aangehouden omdat hij niet meewerkte aan het onderzoek. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen of motregen, in het westen iets minder. Morgen eerst in het noordoosten wat zon, verder bewolkt en het gaat op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog altijd op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Hij heeft te maken met de werkzaamheden op de A12 bij Utrecht. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knopen te Nieuwe Meer 8 kilometer. Vertraging daar 20 minuten.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 watch it burn. For pros concerned, I call the plays from the booth like they neighbor check earn. Bros gotta learn, bros gotta earn. Get that money and pay Mr. Burn Shake. Knock them tricks out like Tommy Hearns. Booties popping, T.G. shaking. I know she messed cause she dance Jamaican. Let her know your aim when your game. And make say your whole damn name like, hey, daddy, I'm open. Baby, what you want? Get on a bike, some sax, that sounds fit Cadillac. Hit it from the front and the side and the back. Coolio, call me Coolio, one won't leave the bedroom till the kitty cat done. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're mine? girl. materialistic at all. She stands tall on her own two feet in a pen and just phenomenal. Like a beauty queen or a pearl, yeah. That's the type of girl she has sex appeal. Brains and long hair. I think about the precious moments we share.